Gert met het NOS-journaal. In een groot deel van Oekraïne zijn vandaag parlementsverkiezingen. Vanwege de gevechten tussen het leger en de pro-Russische rebellen... doen de twee oostelijke regio's niet mee. De partij van president Poroshenko staat volgens opiniepeilingen... op 25 tot 30 procent van de stemmen. Daarmee zou hij de grootste in het nieuwe parlement worden. Partijen die de pro-Russische oud-president Yanukovych steunen... krijgen volgens de peilingen geen zetels. Vannacht is een eind gekomen aan de zomertijd. In Nederland is om drie uur de klok een uur teruggezet. Zo'n 70 andere landen deden of doen vandaag hetzelfde. Ook Rusland heeft de klok een uur teruggezet. De afgelopen drie jaar experimenteerde het land met een permanente zomertijd. Maar afgelopen zomer besloot president Poetin dat terug te draaien. Veel Russen klaagden dat het winters veel te lang donker bleef. In deze langere nacht waren op tal van plaatsen in Nederland activiteiten om het donker te vieren. Het was de tiende editie van de Nacht van de Nacht, een initiatief van natuur- en milieuorganisaties. Volgens organisaties wordt het bioritme van dieren en planten door de nachtelijke verlichting verstoord. Na de aanslag van afgelopen week komt in de Canadese hoofdstad Ottawa het normale leven langzaam weer op gang. Zo is het terrein rond het parlementsgebouw weer open voor bezoekers. Wel zijn er extra veiligheidsmaatregelen. Het parlementsgebouw en de omgeving waren gesloten nadat een man daar woensdag een militair had doodgeschoten. Een paar dagen daarvoor was een militair doodgereden. In beide gevallen zouden de daders geradicaliseerde moslims zijn. De Amerikaanse VN-ambassadeur Samantha Power begint vandaag aan een bezoek aan de drie landen in West-Afrika die het zwaar zijn getroffen door ebola. Ze zegt dat ze met eigen ogen wil zien wat er in de getroffen landen gebeurt. Power hoopt dat ze vervolgens de druk op andere landen kan opvoeren om meer te doen tegen ebola. Het weer vrijwel overal droog. De dag begint grijs met mist of nevel.